Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Op het onafhankelijkheidsplein in de Oekraïnse hoofdstad Kiev staan nog steeds barricades, ondanks de val van president Janukovic. Al-premier Timoshenko riep zaterdagavond na vrijlating de demonstranten op het plein niet te verlaten tot er politici zijn gekozen die te vertrouwen zijn. EU-buitenlandcoördinator Ashton gaat vandaag naar Oekraïne om onder meer Europese hulp aan te bieden. De Olympische wintersporters worden vanmiddag in Assen gehuldigd. De sporters en hun begeleiders landen rond 4 uur op vliegveld Eelde. In het centrum van de Drentse hoofdstad staat een podium en zijn grote schermen neergezet. Eerst werden er zo'n 10.000 belangstellenden verwacht in Assen. Maar vanwege het grote succes van de Olympische ploeg en het mooie weer... wordt er nu gerekend op een veelvoud daarvan. Er moet één plan komen voor alle windmolens op de Wadden, dat zegt de Waddenvereniging. De noordelijke provincies en het Rijk bepalen nu los van elkaar waar windmolens komen. De Waddenvereniging vindt dat daar samenhang in moet komen. De vereniging vindt de overstap naar duurzame energie belangrijk, maar zegt ook dat windenergie niet altijd past bij de rust en wijsheid van het Waddengebied. Nederlanders die hun verkeersboetes echt niet kunnen betalen... zouden niet meer in de cel mogen belanden. Dat zegt voorzitter Bakker van de Raad voor de Rechtspraak in het AD. Bakker vindt dat verkeersovertreders moeten worden gespaard... als hun financiële situatie het niet toelaat om de boete te betalen. Hij benadrukt wel dat wanbetalers niet ongestraft mogen blijven. Het weer, afwisselend zon en wolkenvelden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuiden tot zuidoostenwind en het wordt 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het oosten en zuidoosten.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 bij de Koentunnel 2 kilometer. Een ongeluk op de A15 Gorkum-Rotterdam. Tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam 3 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Het is langzaamheden op de A27 Breda-Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond 7 kilometer. En op de N247 Hoorn richting Amsterdam voor Broek in Waterland staat 2 kilometer.